Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Duitsland heeft justitie 13 kantoren van de Zwitserse bank Credit Suisse doorzocht. Justitie verdenkt bankmedewerkers ervan dat ze klanten hebben geholpen bij belastingfraude. De invallen volgen na de koop van een CD-ROM door de Duitse overheid enkele maanden geleden. Daarop stond informatie over duizenden Duitsers die de belasting ontdoken via Zwitserse bankrekeningen. Credit Suisse zegt dat de bank volledig meewerkt aan het onderzoek. Twee voormalige medewerkers van de AIVD zijn vrijgesproken van het lekken van staatsgeheimen naar de Telegraaf. Het Openbaar Ministerie had twee en drie jaar cel geëist, maar volgens de rechter is het bewijs onrechtmatig verkregen. Het OM had in de zaak geen journalist mogen afluisteren. De Telegraaf kwam vorig jaar met een artikel over de rol van de inlichtingendienst in de aanloop naar de inval in Irak. Uit observaties en telefoontaps bleek dat de journalist contact had met de twee voormalige AIVD-medewerkers. De verdachte ontkende twee weken geleden tijdens het proces dat ze naar de Telegraaf hebben gelekt. De OM gaat tegen de vrijspraak in beroep. In de Haarlemse Honkbalweek is de wedstrijd Nederland-Taiwan, die voor vanavond stond gepland, afgelast. De organisatie wil met het oog op het naderende noodweer geen risico's nemen. Het KNMI verwacht vanavond hevig onweer met hoosbuien en zware windstoten. In Berkel-Enschot bij Tilburg heeft de politie vannacht een dronken automobilist aangehouden. De 51-jarige man bleek niet alleen veel te veel te hebben gedronken, hij reed ook al 20 jaar zonder geldig rijbewijs. De man was in 1988 al eens betrapt toen hij dronken achter het stuur zat. Zijn rijbewijs werd toen ongeldig verklaard en de man blijkt nooit de moeite te hebben genomen om zijn rijbewijs opnieuw te halen. Het weer vanuit het zuidwesten trekken stevige onweersbuien over het land... met kans op hagel, zware windstoten en wateroverlast.